Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een luchtaanval vannacht op de Oekraïnse stad Odessa is één burger doden gevallen. Er zijn 15 mensen gewond geraakt, onder wie ook kinderen. De gouverneur van de regio zegt dat er daarnaast infrastructuur, woningen en een religieuze instelling zijn beschadigd. Bij een zware luchtaanval afgelopen woensdag op Odessa ging volgens Oekraïne 60.000 ton graan verloren en is belangrijke infrastructuur beschadigd. In de provincie Nova Scotia in Canada zijn vier mensen vermist geraakt... bij de hevigste regenval in 50 jaar tijd. Er viel op sommige plekken in een dagtijd een hoeveelheid regen... die normaal gesproken in drie maanden valt. Door overstromingen raakten wegen vernield, bruggen raakten beschadigd... en er kwamen gebouwen onder water te staan. Tenminste 80.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten. Bij een winkelpand in Rotterdam is vannacht rond half twee een explosief ontploft. Niemand raakte gewond, zegt de politie op Twitter. In de regio Rotterdam worden vaak explosieven geplaatst de laatste maanden. Vaak heeft dat te maken met ruzies tussen rivaliserende drugsbendes. Het is niet duidelijk of de explosie van vannacht daar ook mee te maken heeft. De Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko ontmoeten elkaar komende dag voor een nieuw overleg. Het gebeurt twee dagen nadat het Kremlin waarschuwde dat elke agressie tegen Belarus beschouwd wordt als een aanval op Rusland. Kremlin zegt dat er zondag gepraat gaat worden over de verdere ontwikkeling van het strategische partnerschap van de landen. Lukashenko laat zijn troepen niet in Oekraïne vechten maar ondersteunt Rusland wel. Zo stond hij toe dat Rusland in februari 2022 via Belarus Oekraïne binnenviel.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 What I got is what you need. Just some love, L-O-V-E. Say what I got is what you need. A little love, L-O-V-E. What I got is what you need. Just some love, L-O-V-E. Say what I got is what you need.